Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen die 18 wordt zou 10.000 euro moeten krijgen, is een plan van GroenLinks voor de verkiezingen volgend jaar. Met het geld kun je je collegegeld betalen of jezelf omscholen. Het plan kost de overheid 2,2 miljard euro. Om dat te betalen zouden miljonairs hogere belastingen moeten krijgen. Bij een protest tegen de coronawet zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. Gisteren ging het in de Tweede Kamer over die wet. Die bedoeld is om sneller te kunnen ingrijpen bij een nieuwe besmettingsgolf. Maar sommige mensen zijn bang dat het kabinet te veel macht krijgt. De demonstratie was verboden door de burgemeester en de politie zegt dat ze mensen hebben gevraagd om weg te gaan. Toen sommige demonstranten later weer terugkwamen zijn twaalf van hen dus opgepakt. In Frankrijk gaat het niet zo lekker met het aantal coronabesmettingen. Je hoort correspondent Frank Renaud. Nou, de cijfers die gisteravond bekend zijn gemaakt is dat er in 24 uur 18.746 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Dat is een record. Nog niet eerder kwamen er zoveel besmettingen bij op één dag. President Macron gaat vanavond nieuwe coronamaatregelen aankondigen. En studenten uit Eindhoven presenteren een bijzondere auto. Dit is Luca. Het is een elektrisch sportwagentje. Eh, maar niet zoals andere elektrische sportwagens die nu al op de markt zijn. Want deze is niet gemaakt van metaal, maar van afval. Bijvoorbeeld van plastic uit de oceaan. Super duurzaam dus, bijvoorbeeld de stoelen. Het is een honingraadstructuur van gerecycled plastic, dus van gerecyclede petflesjes. En door dat hierin te gebruiken kunnen we langer met het materiaal doen. Als het in een wegwerpflesje was, was gebruikt en je kan als het ware dat materiaal misschien maar tien keer hergebruiken... dan ben je na tien wegwerpflesjes klaar. Maar eh, je zou dus ook na 10 auto's pas klaar kunnen zijn. En dan ben je misschien 100 eh, jaar verder. Het is ook nog eens een elektrische auto met een bereik van 220 kilometer. De studenten willen ermee laten zien dat er met afval veel meer kan dan je denkt. Het weer bewolkt, nat en het waait ook nog stevig. Vanmiddag en vanavond vanuit het noorden opklaringen en het wordt een graad of 16.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 This too shall pass. This too shall pass. Zandvoort, op 106.9 FM 106.9 ZFN baby disco lights, your name will be seen. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkiezingsdebat vannacht tussen de vicepresidentskandidaten Pence en Harris... is minder heftig verlopen dan het debat tussen Trump en Biden. De kandidaten lieten elkaar uitspreken, maar ze hielden vooral hun eigen verhaal. Het aantal doodgeboren baby's in Nederland is de afgelopen twee decennia sterk gedaald. Van 1000 in het jaar 2000 naar 400 vorig jaar. Dat meldt UNICEF na internationaal onderzoek. En studenten van de TU Eindhoven hebben een elektrische auto gebouwd... die bijna helemaal van afval is gemaakt. Voor de auto's zijn petflessen, huishoudelijk afval en plastic uit de oceaan gebruikt. En het weer nog bewolkt en regenachtig, later opklaringen, veel wind, aan zee mogelijk stormachtig en een graad of 16. know no one could ever love me better put your hands up, put, put your, put your hands up. It's that 808 funk, make you put your hands up, make you put your hands up, put your, put your hands up.